Dat geld gaat nu dus naar de stichting en niet naar de staatskas, legt de economieverslaggever Nick Wouters uit. Voor de staat is het een nederlaag, want de rechter zegt dat de staat niet misleid is door Siewert van Linden. De staat keek bij het sluiten van de mond mondkapjesdeal vooral naar de prijs... de kwaliteit van de mondkapjes en of ze snel geleverd konden worden... en niet zozeer naar de vraag of er ook winst gemaakt zou worden... met het leveren van de mondkapjes. De stichting zegt dat ze de miljoenen vooral aan goede doelen willen geven. Een metrostation in Brussel is vanochtend ontruimd na een schietpartij. Beelden daarvan gaan inmiddels rond op social media, zegt deze Vlaamse verslaggever. Je ziet twee mensen met een capuchon op naar buiten lopen. Met allebei een zwaar wapen en daarmee schieten ze dan vlak aan dat station in de lucht naar de grond ook. Er lopen enkele mensen vlakbij, maar ze richten die wapens niet op hen. Er raakt ook niemand zichtbaar gewond. En dat duurt maar zo'n 15 of 20 seconden. En dan lopen ze allebei het station weer in. De politie is een klopjacht begonnen, maar de schutters zijn nog altijd spoorloos. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht via de metrotunnels. Volgens Belgische media gaat het waarschijnlijk om een mislukte afrekening tussen drugscriminelen. En de eerste ritsnamen voor A Camping Flight to Lowlands Paradise is net bekendgemaakt. Deze act kan je het einde van de zomer zien in Biddinghuizen. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. je hoorde ASAP Rocky, Chapel Roan en Queens of the Stone Age. Die laatste stonden vorig jaar ook als headliner op de posters. Maar die show werd toen gecanceld omdat zanger Josh Hom een operatie moest ondergaan. Dit jaar zijn de woestijnrockers er dus wel bij. Het weer op veel plekken is het grijs door nevel of mist. Langs de kust en in het noorden is er meer zon bij een graad of 7 vanmiddag. Morgen ongeveer hetzelfde bij opnieuw 7 graden.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 I'll make this lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll make this lonely, I could die. lonely, baby. They you so lonely. They get so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think it's so. They get so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you. be lonely. You live so lonely, you could die. could die. Ja, een hele goede middag luisteraars vanuit de Tolweg. Nee, de Zonweg. En uh, rechtstreeks uit onze studio. Charles, weer bedankt voor het gezellige programma. En we gaan we gewoon weer door met Lunchroom. En dat is eh, bij mij, Hans Wassenaar. Goed, dat was Elvis Presley. Heartbreak Hotel. John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Van die hele leuke film Grease, weet u nog wel? Ja, ik zeg dat elke morgen tegen mevrouw. You're the one that I want. Op afspraak kan je bellen. En eh, bellen kan je natuurlijk altijd voor biljarten. En dat gaat over telefoonnummer 5740330. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingtijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur s middags. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel naar het telefoonnummer wat ik u net gaf. En u kan ook biljarten op zondag, maar dan is er ook tafeltennissen op zondag. De eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur s middags een afspraak op afspraak komen biljarten of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen. En daar krijgt u wel een lekker bakje koffie voor. The Day Before You Came. ABBA. have left my house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two must have read the morning paper going into town And having gotten through the editorial, no doubt I'm pretty sure it must have rained The day before you came I must have lit my seventh cigarette at half past two And at the time I never even noticed I was blue I must have kept on dragging of the day to friends. open my front door at 8 o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV There's not, I think, a single episode day before you came And turning out the I must have yawned and cuddled up for yet another night And rattling the roof I must have heard the sound of rain The day before Day Before You Came.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 En dat gaat over Jan en Dean. En dat was een Amerikaanse surfmuziekduo uit de jaren eind 1950, begin 60. En die bestond uit Jan Barry en Dean Torrance. In het begin van de jaren 1960 waren ze de pioniers van de California Sound... en vocale surfmuziekstijlen die door de Beach Boys populair werden gemaakt. Een van hun meest succesvolle nummers was Surf City... dat geschreven werd door Brian Wilson uit 1963. Het eerste surfnummer dat ooit met de nummer 1 piek bereikte. En ik ga af het achter elkaar voor u draaien... Surf City, Surfing USA en The Little Lady from Pasadena. Veel plezier. say USA word ik altijd vrolijk van, deze muziek. Zeker als ik nu naar buiten kijk en ik zie het zonnetje schijnen... dan denk ik, ja, de zomer, kom maar hoor, kom er maar lekker aan. En dan zeg ik wel eens tegen mevrouw, zullen we even lekker dansen? En dan zegt ze, nou, dat doe ik samen met Chris Montes. Voelt u zich soms alleen, pikert u veel... of zitten lichamelijke of psychische klachten u in de weg? En wilt u uw welzijn en de kwaliteit van uw leven verbeteren? Via Welzijn op Recept kunt u een positieve draai aan uw leven geven. Samen met u kijkt een welzijnscoach van Pluspunt... waar u mee zit en welke oplossing bij u past. De welzijncoach kijkt samen met u op welke manieren u uw welzijn kunt verbeteren. Samen met u kijkt zij welke interesse u heeft en welke mogelijkheden bij u passen. Misschien wilt u iets oppakken wat u vroeger altijd leuk hebt gevonden. Of wilt u iets nieuws proberen. Of doet u het goed als u voor een ander iets kunt betekenen. De welzijncoach kan u ondersteunen om de eerste stap of stappen te zetten. Wil u meer weten? Neem dan contact op met Paulien Willemsen. En dat kan u via e-mail doen. Of u belt met 0, 06 4288 6065. 06 4288 6065. En het is alleen maandag, dinsdags en donderdag. Night Ships. Night shift. De Commodore. je, waar gaat het over? Het gaat over alle vervlogen eh, zangers, Jackie Wilson enzovoort. Ja, en het is toch eh, een, een, een lekker plaatje. Het blijft een lekker plaatje. Ik ga het proberen. Ik heb deze ook nog nooit gehoord. En dan ga ik toch even kijken. Leader of the Pack van de Shangri-La. Als je het wil doen. Daar komt hij aan. Dan moet ik hem wel aanzetten. Dan doet hij het beter. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school? Stoppen met roken. Voel je vrij. Denk je erover na om te stoppen met roken of met vepen... maar weet je niet hoe je dit kunt doen... meld je dan aan bij Anita Venema... voor een intake voor, deze gratis effectieve groepstraining. We werken samen aan een stopplan, motivatie, emoties... gedragsverandering, ontspanning en gezond leven. Het is een programma van 12 weken. Samen aan slag... We starten in februari bij voldoende deelnemers. Meer informatie of aanmelden kan u bij Anita Venema. Telefoonnummer 06 418 23190. 06 418 23190 of a.venema.samenzandvoort.nl a.venema.samenzandvoort.nl en ik ga door met, eh, en lekkere van de Everly Brothers. Bye, bye love. someone new. She sure looks happy. I sure am blue. you like I could die. Bye bye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, bye, my love, goodbye. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Wet, Wet, Wet is een Schotse popgroep die vooral succes had in de tweede helft van de jaren 80 tot het einde jaren 90. In 1993 bracht Wet Wet Wet het great hit album End of Part 1 uit. Met twee nieuwe nummers. Beide nummers werden in New York opgenomen met producer Neil Rogers. En werden op single uitgebracht. Het album werd pas een kastsucces nadat The Wet Wet Wet in 1994 hun grootste hit scoorde met de single Love is All Around, origineel van The Trucks. De nummer was een soundtrack van de film Four Weddings for a and a Mute Funeral in het Verenigd Koninkrijk stond het lied 15 weken op nummer 1... en werd het eh, een van de best verkochte singles aller tijden. Ook in Nederland stond het verschillende weken op nummer 1... en is totaal 18 weken in de Nederlandse top 40. Hier is Wet Wet Wet met Love is All Around. lekkere, lekkere muziek. Zat gisteren te kijken naar de BBB in de winter en er werd het muziek gedraaid.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 Met Zandportvast is het slechts 6 euro. Reserveren voor de maaltijd, dat is wel nodig. Dat kunt u op woensdag en vrijdagmiddag. En ervoor doen van 4 uur bij de balie van Pluspunt. Het telefoonnummer 5740330. En het is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur.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 Oh, yes, you do. And you go to the embassy parties, oh, where you talk in Russian and Greek. Oh, and the young men who move in your circle, oh, they hang on every word you speak. Oh, yes, they do. But tell me, where do you go to, my lovely? Oh, when you're alone in your bed oh, Won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head as I do oh, Well, I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting that you stole from Picasso Your loveliness goes on and on oh yes it does.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 oh with the others of the jet set. For oh, when you sip your Napoleon brandy And you never get your lips wet I know you don't But tell me where do you go to, my lovely For oh, when you're alone in your bed Oh, won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do Oh, well, you're between 20 and 30 And that's a very desirable age Oh, but your body, well, it's firm and inviting Yet you live on a glittering stage Oh, yes, you do And your name, it is heard in high places Oh, you know the Aga Khan Oh, you a racehorse for Christmas and you keep it just for fun, for a laugh, ha ha ha. And they say that when you get married, it'll be to a millionaire. Oh, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Oh, where do you go to, my lovely, when you're answer I'm new I want to look inside your head, as I do I remember the back streets of Naples And two children begging in the rags They're both touched with a burning ambition To shake off the ja, en ik eindig het eerste uur met Pieter Surstedt. En dat is echt graag tot straks. Nou, het nieuws. en de boodschappen. Tot straks. who you are. and But I know you still wear the scar. It's deep inside. Oh, I know where you go to, my lovely. Oh, when you're alone in your bed.